Zes uur. Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Koolmonoxidevergiftigingen komen steeds vaker voor... omdat cv-ketels niet goed zijn geïnstalleerd. Dat meldt het EO-programma Dit is de Dag onderzoek. Vroeger waren open gijzers vaak de oorzaak van een koolmonoxidevergiftiging, maar cv-ketels zijn nu meestal de boosdoener. Jaarlijks zijn er zo'n 100 vergiftigingen en daardoor sterven gemiddeld 10 mensen per jaar. De oorzaak ligt in beunhazerij onder installateurs, want voor het vak is geen diploma meer nodig. De brandweer en de Onderzoeksraad voor Veiligheid willen snel maatregelen. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn begonnen aan het staatsbezoek aan Zuid-Korea. Ze legden een krans bij het monument voor de Korea-oorlog en werden ontvangen op het presidentiële paleis. Daar werd ook een overeenkomst getekend van de KNSB en de Koreaanse Schaatsbond. Nederland gaat de Koreaanse concurrentie trainen om te voorkomen dat langebaanschaatsen een puur Nederlandse sport wordt die internationaal niet meer meetelt. Guus Hiddink is meegereisd met het koningspaar. Hij is nog altijd erg populair in Zuid-Korea en hij moet aandacht voor de handelsmissie trekken. De Oost-Oekraïnse rebellenleider Zagarchenko heeft de omstreden verkiezingen in Donetsk gewonnen. Ook in Lugansk won een pro-Russische leider. De verkiezingen van gisteren zijn volgens de Oekraïense president Poroshenko illegaal. En hij heeft Moskou opgeroepen om de uitslag te negeren. Maar Rusland zegt dat de gekozen leiders het mandaat hebben om het normale leven in de regio te herstellen. Bondskanselier Merkel heeft volgens het weekblad Der Spiegel premier Cameron de wacht aangezegd. Ze weigert mee te denken over een beperking van het vrije verkeer van arbeidskrachten. Als Londen dat wil, dan kan het beter uit de EU vertrekken. Zo zou ze tegen premier Cameron hebben gezegd. Het gaat niet goed met de tennisverenigingen. In vier jaar tijd is het aantal leden met zo'n 14% gedaald. De Tennisbond denkt dat met name jongeren liever een teamsport doen. De bond denkt de meeste concurrentie te hebben van hockey, want dat heeft een hip imago.